met het NOS-journaal. Bij de co-piloot van een tuig in de Franse Alpen is geen afscheidsbrief gevonden. De Duitse justitie spreekt daarmee berichtgeving in de Duitse media eerder vandaag tegen. Wel zijn er documenten en medicijnen gevonden waaruit blijkt dat Andreas Lubitsch onder medische behandeling stond. De Duitse justitie heeft niet gezegd om welke aandoening het ging. Zijn werkgever wist niet dat hij ziek was. Ook is er bij de huiszoeking een doktersverklaring gevonden... waarmee Lubit zich op de dag van de crash ziek had willen melden... maar die verklaring is door hem verscheurd. De Franse justitie gaat ervan uit dat de co-piloot het vliegtuig van Germanwings... opzettelijk heeft laten crashen. De Duitse Bondsdag heeft in grote meerderheid voor de omstreden tolheffingswet gestemd. Daarmee is de kans dat automobilisten vanaf 2016 tol moeten gaan betalen op Duitse snelwegen een stuk groter geworden. De hoogte van de tol stond lange tijd ter discussie. De SPD, de oppositie en de Europese Commissie vonden de prijs voor de korte termijn vignetten te hoog. Nu is afgesproken dat een 10 dagen vignet 15 of 15 euro kost, afhankelijk van de milieuvriendelijkheid van de auto. Voor een twee maanden vignet gaat de automobilist 16 22 of 30 euro betalen en een jaar vignet gaat gemiddeld 74 euro kosten. Treinreizigers houden de rest van de dag last van de stroomstoring. Het is niet duidelijk wanneer de problemen voorbij zijn, zegt een woordvoerder van de NS. De sporen van het Centraal Station in Amsterdam staan vol treinen die niet kunnen vertrekken. Duizenden reizigers zijn daar gestrand. Reizigers op Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal met bestemming Schiphol... die een vlucht moeten halen, krijgen zolang de storing duurt... alternatief vervoer aangeboden, waarschijnlijk taxis. Op Schiphol heeft de stroomstoring ook de hele dag gevolgen. De KLM heeft al zeker 20 vluchten geschrapt. De problemen ontstonden vanochtend door een defect in het hoogspanningsstation van Tennet in Diemen. De spanning op het elektriciteitsnet wordt weer langzaam opgebouwd. En dan het weer. Zonnig, de temperatuur ligt rond de 8 en 9 graden. Morgen regen en wind, maar wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staat nog file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen Noord en Knoopend Muidenberg, 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden... waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Ook op de A1 de andere kant op richting Amsterdam... tussen Naarden en Knoopend Diemen, 9 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrikido Ambacht... en Knoopend Klaverpolder, 7 kilometer. En verder is de N213 tussen Westerlee en Monster... nog steeds in beide richtingen dicht bij Naaldwijk... door een ongeluk. Je kunt daar de omleidingsroute U30, U31 volgen.